Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Tweede Kamerverkiezingen zijn waarschijnlijk op 12 september, heeft premier Rutte laten weten tijdens het debat over het mislukken van het katshuisoverleg. Rutte zei dat het kabinet vrijdag een besluit neemt, maar dat 12 september het meest recht doet aan de opvattingen van de Kamer. De premier is plan snel voorstellen naar de Kamer te sturen voor bezuinigingen. Die plannen moeten de basis vormen voor het plan dat het kabinet eind deze maand aan Brussel voorlegt. Oppositie liet doorschemeren weinig vertrouwen te hebben in de aanpak van de premier. Koningin Beatrix ontvangt vanavond haar vaste adviseurs. Die komen praten over de actuele politieke situatie. Eerste Kamervoorzitter De Graaf komt als eerste langs op het paleis. Daarna volgen voorzitter Verbeet van de Tweede Kamer en vicepresident Donner van de Raad van State. Justitie wil dat een man die zijn ex met zwavelzuur heeft overgoten 16 jaar de gevangenis in gaat en tbs krijgt. Volgens het OM heeft de man geprobeerd de vrouw van 28 te doden door twee keer zwavelzuur over haar heen te gooien. De vrouw heeft lang op de intensive care gelegen en haar gezicht is nu ernstig verminkt. Het CDA wil af van de dierenpolitie. Dierenpolitie is een plan van de PVV, maar het CDA voelt zich daar niet meer aan gebonden. Als het aan die partij ligt kunnen de Animal Cops zich vanaf nu weer richten op gewone politietaken. Ook zaken als het boerkaverbod en het verbod op illegaliteit hebben voor het CDA geen haast meer. Nu het kabinet is gevallen zal de PVV in de Eerste Kamer tegen de aanbestedingen in het openbaar vervoer stemmen. Dat is een plan van de VVD. En ook wil de PVV niet verder praten over het deels onder water zetten van de Hetwiegepolder. Dan het weer. Vanavond veel bewolking, enkele buien. Vannacht vrijwel overal droog. Morgen begint ook droog.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 En de bezetting van dit nummer was Gene Krupa op de drums, Red Calendar op de bass, Teddy Wilson op de piano en Lionel Hampton op de vibrafoon. En dat hoorde u heel duidelijk, want deze man die kan snelle tempo's gebruiken en hij speelt meeslepend en krachtige swing. We gaan eh, naar Count Basie en Ray Charles. En brengen voor u It's Crying Time. Oh, it's crying time again You're gonna leave me I can see it all later in your eyes I can tell heart go fonder, and that tear love complete the rhythm section, the man, Ray Brown. On tenor saxophone, Stan Getz. tenor saxophone, Eddie Lockjaw Davis. on, on trumpet, Harry Edison. On trombone, on trombone you've already seen him with the band, Al Gray again. And I'm especially happy to present the next artist because the first jazz of the Philharmonic in 1945, the first tour, he was my man then. Roy Eldridge. live optredens. Ik ben er helemaal gek op. Het wordt nu eh, Love Letters van Tom Jones, want dat is even een experimentje hier in de studio. Of we gaan gewoon spelen met Van Morrison. Maar gaan we het eerst eens eventjes proberen met de MD. Love letters love And your little you to make me sing another song. Mama, good luck. Maybe with you up And may your future be one Dear, oh, there won't be another that treats you like a brother. Be Sorry. Heerlijk. Die Louis Armstrong. Wat is het toch een eh, genius, deze man. En hij werd eh, bijgestaan in 1959 toen hij optrad in het Oriental Theater in Chicago. Door Frank Asunto op de trompet. En ook nog af en toe zang op deze langspeelplaat. Want het is een echte langspeelplaat. Gerald Fuller op de klarinet. Lowell Miller tuba en bass, Jack Asento banjo en Norman Haley on the drums. Dan gaan we eerst terug naar een verrassing. Want een verrassing, dat is het toch wel dat Leonard Cohen waarschijnlijk naar Nederland gaat komen. Ik ga me er alvast op verheugen en ik laat u in ieder geval alvast genieten van zijn laatste cd. Waar werkelijk voortreffelijke nummers, in gedichtvorm ook soms, op staan. Ik draai nu nummer 10, Different Sides. on oh, my man, low on oh, my mind, on oh, my mind. Well, well, well, well, well, well, well, well, I said, hey now, hey now, hey now, hey now, Georgia. I So the Keeps you, keeps you, keeps you Gentle on my mind else i find Just an old sweet song Just an old sweet, just an old sweet Just an old sweet song Keeps you, keeps you On my mind, on my mind On my mind van het eerste uur Jazz op zondag met Fred Kroonsberger's Red Blank Blues van Basie Jam. En daarvoor hoorde u natuurlijk de onvolprezen Van Morrison met een eh, fantastisch eh, nummer. En ik hoop ook dat hij dat gaat doen als hij op het North Sea Jazz Festival gaat verschijnen. Want dat zit erin. Ik heb de line-up gezien en ik denk dat dat ook echt gaat gebeuren.